Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan gaat aan de leiding bij de verkiezingen. Dat zegt de kiescommissie, nu zo'n 92% van de stemmen is geteld. Op basis daarvan zou Erdogan ruim 49% van de stemmen hebben gehaald. Zijn tegenstander, oppositieleider Kılıçdaroğlu, Darolu, staat op bijna 45% en zegt dat Erdogan niet het resultaat heeft behaald dat hij wilde. Als geen van beide kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalt... volgt over twee weken een tweede ronde. Frankrijk levert de komende weken nieuwe militaire steun aan Oekraïne. Het gaat om tientallen lichte tanks en panzervoertuigen. Is bekendgemaakt na een ontmoeting tussen president Macron en de Oekraïense president Zelensky. De twee spraken elkaar gisteravond tijdens een diner in Parijs. De Fransen gaan bij het militaire materieel ook een training geven aan Oekraïense soldaten. In Rotterdam zijn afgelopen avond zo'n 100 mensen aangehouden... bij de feesten rondom het landskampioenschap van Feyenoord. In de buurt van de Kolsingel werd korte tijd een waterkanon ingezet... nadat agenten waren belaagd, maar over het algemeen was de sfeer goed. De politie spreekt van een beheersbare avond. Bij de festiviteiten in Rotterdam waren duizenden mensen aanwezig. In Mexico zijn bij een ongeluk zeker 26 doden gevallen. Op een snelweg botsten een vrachtwagen en een busje op elkaar. Van de vrachtwagen bleef alleen de oplegger op de plek van het ongeluk achter. Het lijkt erop dat de chauffeur die heeft losgekoppeld en dat hij er daarna vandoor is gegaan. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Mexico, in een staat die tegen de VS aan ligt.